met een terroristisch motief. De verdachte is een man van 30 uit Oekraïne. Hij blijft nog minimaal twee weken vastzitten. Van de vijf slachtoffers die afgelopen donderdag vielen in Amsterdam... liggen er nog vier in het ziekenhuis. Staatssecretaris Koen Radi krijgt groen licht van de Tweede Kamer... om gevangenen twee weken eerder vrij te laten. De staatssecretaris zegt dat dat nodig is vanwege een tekort aan cellen en personeel. Verschillende partijen wilden het plan tegenhouden in de Tweede Kamer, maar dat is niet gelukt. De uitslag was net 75-74. Dat bleek niet te kloppen, eigenlijk was het gelijk. Maar voor de praktijk maakt het niet uit. De staatssecretaris kan door met het plan. Gevangenen die max een jaar cel hebben gekregen... kunnen daardoor 14 dagen eerder vrijkomen als er plek nodig is voor een andere veroordeelde. Bij een recreatieplas in Leiden is een groot deel van de kade ingestort. Daardoor zijn een wandelpad en meerdere bomen in het water terechtgekomen. De brandweer is erbij omdat er een gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan... bij een grote gasleiding en een elektriciteitskabel. Het lijkt er niet op dat er mensen op de kade liepen toen die wegzakte. En in Italië en Duitsland zijn in totaal 29 mensen opgepakt voor maffiapraktijken. De Italiaanse maffia zou actief zijn in de omgeving van de stad Stuttgart, vertelt Italië-correspondent Helene Daans. Het gaat om een clan van de Drangheta, dus de maffia uit eh, Zuid-Italië, uit Calabrië. En wat zij gedaan zouden hebben is daar in Duitsland heel eh, typische mafioze methoden toepassen. Dus waarbij ze bijvoorbeeld Italiaanse handelaren, Italiaanse mensen met een winkel ertoe dwongen om producten eh, te verkopen in hun winkels. Die werden aangeleverd door leveranciers die door door de maffia die door de Drangheta werden aangeraden. En die winkeliers zouden ze dus onder druk hebben gezet. En dat is iets wat je normaal in Zuid-Italië vaak ziet. En dit bleek dus ook in Duitsland te gebeuren. Het weer, het is droog, zonnig en een gaat op 15. En het blijft droog al komende nacht. Morgen is het nog weer een stukje warmer dan vandaag. Opnieuw volop zon met maxima van 16 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er is veel vertraging rond Amsterdam door de afgesloten A9. De A9 Diemen richting Alkmaar is dicht tussen Knoop het Holendrecht en Aalsmeer. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Amsterdam... voor Knoop het Amstel 20 minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag een kwartier vertraging. Op de A10 West richting Den Haag een kwartier oponthoud bij de Koentunnel... Op de N231 van aan de Rijn richting Amstelveen...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 wordt verdacht van poging tot moord of doodslag met een terroristisch motief. Dat heeft het Openbaar Ministerie gezegd. De verdachte, een 30-jarige Oekraïner, blijft nog zeker twee weken vastzitten. Staatssecretaris Koenradi van Justitie mag doorgaan met haar plan om gevangenen eerder naar huis te sturen. Een motie om dat besluit terug te draaien eindigde onbeslist. Koeradi wilde gevangenen met lichte straffen eerder vrijlaten... vanwege tekort aan personeel en cellen in gevangenissen. In de Tweede Kamer is een meerderheid voor een vuurwerkverbod. Vanmiddag veranderde regeringspartij NSC van standpunt. De partij vindt dat het in stand houden van de traditie... niet opweegt tegen de veiligheid van de politie en hulpverleners. Het weer, zonnig en 15 graden. Ook de komende dagen zonnig en nog een paar graden warmer. up in the Escalade. Saw the W game to the ballet. Knew that it was game when you looked at me. Pulling up your sleeve so I could see the roly blade. So you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you.